Dit is Martijn Nijhuis met het NOS. De Duitse politie heeft bij Hamburg 1300 mensen opgepakt. Die probeerden een transport van kernafval tegen te houden. Een aantal mensen raakten gewond. De actievoerders liggen sinds vannacht op de rails om zo de trein tegen te houden. Ze protesteren daarmee tegen het vervoer en de opslag van het nucleaire afval. Het komt uit Frankrijk en wordt per trein naar Gorleben gebracht, waar de containers ondergronds worden opgeslagen is voorlopig het laatste transport van kernafval naar de Duitse plaats. Bij Den Helder, Harlingen en Delfzijl moet rekening worden gehouden met hoogwater, zegt de Stormvloedwaarschuwingsdienst. Die heeft een officiële waarschuwing uitgegeven. Volgens de dienst worden de waterkeringen gesloten, maar is er geen reden tot zorg. Bij Den Helder wordt vanavond een waterstand verwacht van 2,2 meter boven NAP. Het KNMI waarschuwt verder voor harde windstoten, vooral in de kustprovincies met grote voertuigen de weg op gaat of wie het water op gaat moet daar rekening mee houden, zegt het KNMI. Bij een gasexplosie in een flat in Utrecht is een man zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer kwam de flat uit met zware brandwonden en is door buren onder de koude douche gezet. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht. Door de kracht van de explosie is een deel van de gevel van het appartementencomplex ingestort. Cairo maakt zich op voor een nieuw massaprotest tegen de militaire leiders in Egypte staan alweer duizenden mensen op het Tagierplein om de ijskracht bij te zetten voor een burgerregering. Een van de demonstranten is oud-topman El Baradei van het Internationaal Atoomagentschap. Hij is bereid premier te worden van een interimregering. In Egypte worden morgen de eerste parlementsverkiezingen gehouden sinds de val van president Mubarak. Daarna volgen dan nog presidentsverkiezingen. Het leger zou daarna van plan zijn de macht over te dragen, maar dat vinden veel Egyptenaren veel te laat.